De Europese ministers van Verkeer besloten aan het begin van de avond om het vliegverbod te versoepelen. Rond half negen vanavond konden bijna 800 passagiers die op Schiphol waren gestrand... eindelijk op een vlucht naar Shanghai, Dubai of New York. Transavia en Martinair hopen morgen weer te kunnen starten. De KLM wil morgen de helft van het aantal normale vluchten uitvoeren. Op de conceptkandidatenlijst van de PvdA staan veel vertrouwde namen bij de eerste tien. Na lijsttrekker Job Cohen volgen oud-staatssecretaris Al-Bayrak, oud-minister Plasterk en fractievoorzitter Hamer. In de top 10 staan verder Kamervoorzitter Verbeet, de oud-staatssecretarissen Dijksma, Kleinsma en Timmermans en de zittende Kamerleden Dijsselbloem en Samson. Het Amsterdamse raadslid Marcouch, de oud-voorzitter van de, Amsterdamse deelraad Slotervaart, staat ook op een verkiesbare plaats. De PvdA-conceptlijst wordt morgenmiddag officieel gepresenteerd. Nederland en Vlaanderen hebben een nieuwe stripprijs in het leven geroepen. Genoemd naar de schepper van Suske en Wiske. De Willy van der Steenprijs voor het beste Nederlandstalige stripalbum van de laatste twee jaar. De winnaar krijgt 5000 euro en een tentoonstelling over het boek. Kernwapens blijven ook in de toekomst nodig als afschrikking, dat zegt NAVO-topman Rasmussen. Hij voelt daarom voorlopig weinig voor het ontmantelen van alle kernwapens. Bovendien vindt hij dat NAVO-landen hierover niet zelfstandig kunnen beslissen. Dat mag alleen in NAVO-verband gebeuren. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, wil een flinke vermindering van het aantal kernwapens. De Japanse autofabrikant Toyota roept in de VS opnieuw auto's terug. Er moeten 6000 luxe terreinwagens naar de garage vanwege veiligheidsproblemen. De verkoop van de SUV was al opgeschort na een klacht dat de terreinwagen op hoge snelheid de neiging heeft te kantelen.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 I've been out Then from the crowd a man shouted a bid. One thousand dollars for that piano I'll give. Two thousand, three thousand, and the bidding went on. As a man in the town coat kept playing that song.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 And the piano cries out me play once for you. Everything sold and I'll leave one by one. The auction is over and left in that room is now worn down piano. Still a bit out of time. Oh, the day the crowds piano ring out sound.